Finch met het NOS-journaal. Het aantal meldingen over verwaarlozing een vorm is van kindermishandeling. Het lukt steeds vaker om ouders te laten instemmen met hulpverlening. De ingrijpende maatregel als het uit huis plaatsen van een kind kan zo worden voorkomen. De Venezolaanse president Hugo Chavez is uit Cuba teruggekeerd in Venezuela. Hij was op Cuba voor twee operaties aan kanker. Cubaanse leider Raúl Castro heeft Chavez op het vliegveld uitgezwaaid. Morgen viert Venezuela dat het 200 jaar geleden onafhankelijk werd van Spanje. Waarschijnlijk is Chavez daarom vandaag naar huis gevlogen. Er zijn een tijdje geleden dat hij deze onafhankelijkheidsdag groots wil vieren. Het gaat goed met de autoverkoop in Nederland. In het eerste halfjaar zijn er bijna 330.000 nieuwe auto's verkocht. Ruim 21% meer dan in dezelfde periode van het vorige jaar. Volkswagen deed de beste zaken. Van dat merk werd de Polo het meest verkocht. En andere merken in de top 5 zijn Peugeot, Renault, Ford en Opel. In de eerste zes maanden van 2011 zijn wereldwijd 51 journalisten tijdens hun werk om het leven gekomen. Vorig jaar waren dat er in dezelfde periode drie meer. Dat meldt het Internationale Persinstituut in Wenen. In het Midden-Oosten kwamen de laatste maanden de meeste journalisten om, gevolgd door Latijns-Amerika. Vooral in Syrië is de situatie voor journalisten verslechterd. Het weer in het westen en zuiden is het zonnig, maar in het noordoosten overheerst de bewolking. Middagtemperatuur ligt tussen 17 en 22 graden. Morgen zonnig, dan maxima in het binnenland van ongeveer 25 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Dennis Mooi van de ANWB. Op eh, de A9 Alkmaar tussen knooppunt Holendrecht en Aalsmeer 8 kilometer ligt daar nog steeds een, eh, een, lading op de weg. Betonnen platen, twee rijstroken zijn er dicht. Omrijden kan je via de ringweg van Amsterdam, de A10. Op de A10, de A10 West naar Zandstad, staat voor de Koentunnel 3 kilometer. En op eh, de A13 naar Den Haag, bij Berkel en Roderijs 2. Er is een ongeluk gebeurd en daarom is de rechterrijstrook dicht. Andere kant op staat er 4 kilometer door kijkers. A20, Gouda Hoek van Holland voor het Kleinpolderplein 2. En op de N15 vanuit Europoort, daar staat voor Brielen 4 kilometer file. Er is een ernstig ongeluk gebeurd met een tweetal vrachtwagens een stukje verderop bij de Thomassen-tunnel. De Thomassen-tunnel is daarom dicht in de richting van Rotterdam en je moet omrijden via de Kallenbrug.